7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De directie van KPN is vandaag opnieuw bij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... om uit te leggen wat er gisteren is misgegaan. Door een landelijke telefoniestoring was alarmnummer 112 urenlang onbereikbaar. Grapperhaus had de KPN-top gisteren al ontboden op het ministerie. Vandaag is ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij de gesprekken. Treinreizigers moeten in de ochtendspit rekening houden met treinen die korter zijn of uitvallen. Door verschillende storingen gisteravond staan niet alle treinen op de juiste plek... en kan de dienstregeling niet volgens plan worden opgestart. De problemen in de avondspits werden bemoeilijkt door de grote KPN-storing. Rusland mag weer meestemmen in de Raad van Europa... de grootste Europese organisatie voor mensenrechten en democratie. Het land verloor zijn stemrecht na de annexatie van de Krim in 2014. De stichting Vliegramp MH17 vindt dat Rusland geen rehabilitatie verdient... zolang het land niet beter meewerkt aan het MH17-onderzoek. Ook in het eerste lange tv-interview dat Boris Johnson heeft gegeven... sinds hij kandidaat is om de Britse premier te worden... weigert hij in te gaan op een huiselijke ruzie met zijn vriendin. De ruzie waarvoor de politie vorige week s'nachts aan de deur stond... blijft de politicus achtervolgen. Zo vindt een belangrijke geldschieter van de conservatieven... dat Johnson zich moet verantwoorden. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw ontkend dat hij in de jaren 90 een columniste heeft verkracht in een pashokje van een warenhuis. In een interview zei hij dat de vrouw niet zijn type is. De columniste zegt in een reactie dat ze blij is dat ze zijn type niet is. Het weer na een warme nacht met op de meeste plaatsen temperaturen boven de 20 graden... is het vandaag opnieuw heet, 30 tot 36 graden. Morgen in het westen en noorden minder warm. In het zuiden opnieuw meer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom staat een file van 2 kilometer bij Leimuiden. 3 kilometer op de N244 Alkmaar richting Edam.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 right, right, sometimes you gotta, gotta it on the night, night. I love a Bloody Mary when I'm in flight, flight. I can boast, and you can be polite, I'm just a girl rocking on the mic, mic. brother, side, I gotta get it right, right.